Twee uur. ook Thijssen met het NOS-journaal. De 22-jarige Deen die afgelopen weekend in Kopenhagen twee mensen doodschoot... en later door de politie zelf werd doodgeschoten... is onder grote belangstelling begraven. Zo'n 500 mensen, vooral jonge mannen... waren naar de islamitische begraafplaats in een voorstad van Kopenhagen gekomen. Volgens de Deense zender TV2 waren er ook veel jongeren die de doden niet kenden. Het lichaam van de schutter werd afgelopen dag vrijgegeven... en na een korte ceremonie in een moskee in Kopenhagen naar de begraafplaats gebracht. In Dubai, in de Verenigde Arabische Emiraten, woedt brand in een wolkenkrabber die de torch of fakkel wordt genoemd. Of er gewonden zijn is nog niet bekend. Duizenden bewoners zijn geëvacueerd. Het gebouw is 345 meter hoog en telt 80 verdiepingen. Het bevat meer dan 500 woningen en is een van de grootste woontorens in de wereld. Het vuur brak volgens lokale media uit op de 50ste etage. Later zou ook elders in de wolkenkrabber brand zijn ontstaan. Het vuur verspreidt zich snel doordat het hard waait. Griekenland is tevreden over het akkoord dat in Brussel is bereikt over voortzetting van financiële steun. Volgens minister Varoufakis hebben de Grieken ruimte gekregen om hun positie te verbeteren. Het Griekse schuldenpakket is verlengd voor vier maanden. Dat is een kortere periode dan waar de Grieken op hadden gehoopt. Griekenland belooft zich aan eerder gemaakte afspraken te houden. Eurogroepvoorzitter Dijsselbloem zei dat het een eerste stap is richting het herstel van vertrouwen. Bij de vestiging van Nutritia in Kuik woedt nog altijd brand bovenin een silo. De silo is 25 meter hoog. Dat maakt het voor de brandweer moeilijk om erbij te komen. Er zijn geen gewonden en er zijn geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen, zegt de brandweer. Het blussen duurt vermoedelijk nog de hele nacht. Het weer. Vannacht regen en 4 graden. Overdag eerst buien met kans op hagel, natte sneeuw en onweer. In de loop van de dag breekt de zon wat vaker door. Het wordt een graad of 5.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 This is real. Restless Real. it's alright with the truth on your side against all my flaws. And so I try. I an optimist. Sun was shining, I'm positive. We can run, Then I heard you was talking trash. About a mystery.